Lot Lewin met het NOS Journaal. Een wetsvoorstel van PVV-kamerleden Fritsma en de Graaf... om criminele Antillianen terug te sturen naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten... valt slecht in de Tweede Kamer. Veel kamerleden verwijten het de, de PVV'ers dat ze met een plan komen... waarvan de Raad van State al heeft gezegd dat het niet uitvoerbaar is. Het maakt onderscheid tussen Antillianen en andere Nederlanders. Dat is discriminatie en daarmee in strijd met de grondwet en internationale verdragen. Vanwege het overlijden van Ines Sorregieta gaan de publieke optredens van koningin Maxima voorlopig niet door. Vanochtend maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de jongste zus van Maxima gisteravond is overleden. Vermoedelijk door zelfdoding. De 33-jarige Ines leed hem psychische problemen. Maxima zou vandaag naar de start van het Holland Festival in Amsterdam... en de opening van de nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen in Driebergen. Klanten die benadeeld zijn door de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbos krijgen mogelijk meer schadevergoeding. In een brief die alle bestolen klanten vandaag krijgen staat dat de bank coulant met de claims zal omgaan. Het maximaal verzekerde bedrag is 45.000 euro, maar de Rabobank gaat kijken naar gedupeerden die aannemelijk kunnen maken dat de waarde van de spullen in hun kluisje hoger was dan dat bedrag. Spanje krijgt een vroege druk van het reisverslag van Columbus over de ontdekking van Amerika terug. Het zeldzame boekje bleek jaren geleden gestolen te zijn uit de Nationale Bibliotheek van Catalonië. De dader had het origineel vervangen door een replica. Spanje had in eerste instantie niet door dat het exemplaar was gestolen, maar naar aanleiding van een tip werd in 2012 de vervalsing ontdekt. Het boek bleek in 2005 al verkocht door een Italiaanse antiquair. De huidige eigenaar werd opgespoord en die heeft het overgedragen aan de er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het weer, vanmiddag in het uiterste zuiden kans op een stevige regen- of onweersbui. In de rest van het land blijft het droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.